als je wegging naar je vrienden. En je liep me dan alleen. ik nooit wat je gedaan had. ik nooit waar was je heen. Ik was al blij als ik al hoorde. jouw stommel op de traan. En je zachtjes naast me neerstreef. Dit alles was voor jou een graan. Ik heb het altijd al. Nu zit ik thuis en denk aan vroeger. Hoe het allemaal begon. Je nam me mee naar alle kroegen. Je wist dat ik daar niet tegen kon. Ik heb het al this year dat wij... Dank